Drie uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het plan om zeven grote rechtbanken in Nederland flink te laten krimpen is van de baan blijven toch volwaardige zittingslocaties. De Raad voor de Rechtspraak zegt dat het mogelijk is omdat de politiek extra geld beschikbaar heeft gesteld. Het was de bedoeling dat bij de rechtbanken in Almelo, Assen, Dordrecht, Alkmaar, Zutphen, Maastricht en Lelystad alleen nog eenvoudige kleine zaken behandeld zouden worden. Er zouden in die plaatsen dan geen grote zittingszalen en cellenblokken meer nodig zijn. Aanleiding was een bezuiniging van in totaal 88 miljoen euro. Veel juristen waren fel tegen de plannen. Turkije heeft nog eens herhaald dat het geen excuses aanbiedt... voor het neerhalen van een Russisch gevechtsvliegtuig... vorige week bij de grens met Syrië. Volgens premier Davutoglu kunnen dit soort dingen vaker gebeuren... zolang Rusland en de VS niet samenwerken in Syrië. President Poetin eiste excuses van Turkije... maar president Erdogan ging niet verder dan zeggen dat hij het incident betreurt. Tien voormalige medewerkers van de SNS-bank staan vandaag voor de rechter. Ze worden verdacht van oplichting, omkoping, valsheid in geschriften en witwassen. Voordat de bank werd genationaliseerd zouden ze voor bijna 2,5 miljoen euro fraude hebben gepleegd. De hoofdverdachten riskeren een gevangenisstraf van 10 jaar. De andere verdachten kunnen maximaal 8 jaar krijgen. Het is voor het eerst sinds de crisis dat bankmedewerkers wegens onethisch gedrag voor de rechter moeten verschijnen. De nieuwe James Bond film heeft in bijna vijf weken tijd al anderhalf miljoen bezoekers getrokken in Nederland. Spectre ging eind oktober in première en is de bestlopende film van dit jaar. Bijna 17 miljoen euro is er tot nu toe aan de film verdiend in ons land. Spectre doet het beter dan zijn voorganger Skyfall. Naar de nieuwe Bondfilm kwamen in hetzelfde aantal relatiedagen bijna 8% meer mensen kijken. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. De temperatuur ligt tussen de 6 en de 12 graden.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 In de Randstad heb je de meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaak is dat 6 kilometer. Ze zijn er bezig met de bergen van een vrachtwagen. Er is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht, kost je een half uur extra. Bij Barneveld kan je daarom het beste kiezen voor de A30 richting Ede en daar dan de A12 naar Utrecht. Op de A20 richting Hoek van Holland loopt het vast door een ongeluk bij Rotterdam Centrum. Er staat 3 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht.